Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental door Israëlische bombardementen op Gaza is opgelopen tot zeker 26, melden lokale autoriteiten. Ooggetuigen melden aan persbureau Reuters dat de Israëlische luchtaanvallen ook aan het begin van de nacht doorgingen. De Israëlische premier Netanyahu droeg het leger gisteren op zware aanvallen uit te voeren op Gaza... nadat Israëlische militairen waren beschoten... Ondanks de bombardementen zegt de Amerikaanse vicepresident Vance... dat hij er vertrouwen in heeft dat het akkoord tussen Israël en Hamas stand zal houden. Rond middernacht konden de eerste mensen al hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In Zwolle, Castricum en Arnhem waren stembureaus al even open. De burgemeester van Zwolle bracht samen met een aantal jongeren zijn stem uit in een studentencafé. Alle stembureaus zijn om half acht vanmorgen open tot negen uur s avonds. En in het NOS-slotdebat benadrukten de partijleiders dat er echt nog wat te kiezen valt. VVD-leider Jessel Gus zei dat het gaat tussen links of centrum rechts D66-leider Jette, CDA-leider Bontebal en GroenLinks-PVDA-leider Timmermans... vinden dat het tijdperk Wilders moet worden afgesloten. Wilders zegt juist trots te zijn dat zijn partij, de PVV... het gevoel van miljoenen mensen haarfijn aanvoelt. De rampenbestrijdingsdienst van Jamaica zegt dat orkaan Melissa enorme schade heeft aangericht. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn meerdere wijken onbereikbaar. Meer dan 530.000 mensen zitten zonder stroom. Melissa kwam aan land als orkaan van de zwaarste categorie... met veel regen en windsnelheden van bijna 300 km per uur.